Kees Groot met het NOS-journaal. Nederland gaat financiële en materiële hulp geven aan Angolezen die vrijwillig terugkeren naar hun vaderland. Minister Leers heeft daarover in de Angolese hoofdstad Luanda afspraken gemaakt met de regering van het Afrikaanse land. Speciale aandacht is er voor de terugkeer van minderjarige Angolese vreemdelingen en van Angolezen die als kind naar Nederland kwamen, maar intussen 18 jaar of ouder zijn, zoals Mauro. Die zou aanvankelijk worden uitgezet, maar mocht eind vorig jaar toch blijven op een studievisum. In de schietsport mag niet meer worden geoefend op aanvallen met vuurwapens. De zuivere schietsport moet centraal staan. Dat schrijft minister Opstelt aan de Tweede Kamer. Hij heeft daarover afspraken gemaakt met de schuttersassociatie KNSA. De minister wil dat het risico op misbruik van wapens zoveel mogelijk wordt beperkt. Tristan van der Vlis, die vorig jaar april een bloedbad aanrichtte in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn, gebruikte een semi-automatisch wapen waarmee hij op een schietsportvereniging had getraind op bewegende doelen. Dit soort trainingen wordt nu volgens de minister in de ban gedaan. In de Loonse en Drunense duinen is geen massagraf van verzetstrijders gevonden. Er waren vermoedens dat in de Brabantse stuifduinen de resten van veertien geëxecuteerde verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog lagen. Het Rode Kruis dat het onderzoek leidt zegt dat er geen aanleiding is om verder te zoeken. Ook het Nederlands Forensisch Instituut was bij de graafwerkzaamheden betrokken. De jackpot van een Amerikaanse loterij staat op een recordbedrag van 500 miljoen dollar, oftewel bijna 375 miljoen euro. Daarmee is het de grootste prijzenpot ter wereld. De winnaar kan ervoor kiezen om het recordbedrag in 26 jaarlijkse termijnen te krijgen of in één keer. Er moet nog wel belasting over worden betaald. Inwoners van de meeste Amerikaanse staten kunnen meedoen. Een lot kost 1 dollar en de trekking is vrijdag. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 4. Morgen eerst nog zonnig, maar in de middag bewolkt en minder warm. De dagen daarna veel bewolking en af en toe wat regen.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 I don't mean this in a crazy kind of way, but I don't know who I am anymore. I like what I do and I love my life. I can open and close any door. But then sometimes I feel I'm silently spinning Through the night sky to some distant shore I watched you for a moment when you were sleeping I was awoken by chill. The silver clouds, they knew you were dreaming Your waters deep and still I know you, but I don't know you. A turquoise bird upon my sill. And you, you just keep on silently spinning like the moon. to the spring, to the source, by the well. Let's drink the water your life in motion, spinning silently inside. Let me put my hand upon your heart. It's not visible to the naked eye. Did you feel the kiss that set your life in motion, spinning silently? Welkom terug bij CFM Zandvoort. Welkom terug bij Peaceful Radio. Aflevering 770. We zijn begonnen met Asher Queen met Serpent in Paradise. En ik heb eh, goed nieuws. Asher Queen komt weer naar Nederland. En dit, um, ja, doet hem wel even. 23 juni. Zet het maar alvast in je agenda in Naaldwijk in de Oude Kerk. Daar gaat hij optreden. Weer een prachtig concert gaan we daar eh, weer beleven. Ik kijk er naar uit. We gaan door met muziek natuurlijk. A Drop of Buddha's Tears van Aeolia. Oriade Music. I don't kenbaar geluid van de Tibetaanse monniken. Tibetan Mantras of Turbulent Times, zo heet deze cd van Deva Premal met haar Tibetaanse monniken. Tot mij gekomen via osho.nl en Deva heeft haar eigen web, eh, website devapremalmaiten.com. We gaan afsluiten met een eh, grote man, Terry Oldfield, heeft een nieuwe cd gemaakt samen met zijn neef Mike Oldfield.